Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alleen al in Valkenburg is voor 400 miljoen euro aan schade. Dat zegt de burgemeester van de Limburgse plaats. Bestaande uit 200 eh, miljoen eh, materiële schade en 200 miljoen bedrijfsschade. En bedrijfsschade, dat betekent eigenlijk bedragen die gerelateerd zijn aan vier maanden hoogseizoen, daar waar, daar waar het brood verdiend wordt. 270 horecazaken en 180 winkels hebben bijvoorbeeld schade door het hoge water. En de bewoners van 700 huizen in Valkenburg kunnen voorlopig niet terug. Voor hen wordt opvang gezocht. Nog 1600 andere huizen zijn beschadigd, maar die zijn nog wel bewoonbaar. Het gaat volgens de burgemeester waarschijnlijk maanden duren voor ze gerepareerd zijn. Mensen moeten uren wachten om afscheid te nemen van Peter R. de Vries bij Carré in Amsterdam. Volgens de politie is de wachttijd opgelopen tot drie uur. Deze vrouw staat in de schaduw te wachten. Ik heb altijd naar de programma's gekeken van eh, Peter. En ik hou gewoon van die man. Dus ik wil hem graag bedanken. Toen nog even hier te zijn. Vanwege de felle zon deelt de gemeente flesjes water uit aan mensen die in de rij staan. Het RIVM let extra goed op Luxemburg, de Azoren in Portugal en Kreta vanwege het oplopende aantal besmettingen daar. Voor die gebieden geldt nu een geel reisadvies. Dat betekent dat je er gewoon naartoe kunt. Het is niet duidelijk of en wanneer dat kan veranderen. In Rotterdam kun je ze overal tegenkomen. Kleine portretjes van mini stack Dat is een soort mini-Lego van vroeger. De portretjes zijn gemaakt door kunstenaar Richard. Hij hield zich jarenlang bezig met graffiti en stickers plakken. Maar nu is hij helemaal mini-stack-fan. Het is netjes binnen de lijntjes. Het beperkt me heel erg. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. Zijn kunstwerkjes hangen door de hele stad en Richard is nog lang niet klaar. Er komt nog een eh, Notorious B.I.G. komt erbij en nog een M&M en eh, nog wat andere. En ik ben bezig voor mezelf ook met een uh, Janis Joplin. Richard denkt dat hij de enige urban mini-stack kunstenaar van Nederland is. Het weer nog flink wat zon, maar in het oosten en noorden zijn er ook wolken. Het wordt 22 tot 25 graden, in het zuidwesten zelfs 27. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel iets frisser met 20 tot 25 graden.